Dit is Doral Meegens met het NOS-journaal. Bij de Rotterdam-moskee hebben zo'n 600 mensen de slachtoffers van de aanslagen in Parijs herdacht. Onder de sprekers waren burgemeester Abu Taleb, minister van de Steur van Justitie en korpschef Pauw. Een imam, een humanist, een rabbijn en een dominee spraken over onderlinge verbondenheid en de noodzaak van een gezamenlijk antwoord op angst en terreur. Er werd een spandoek gedragen met de tekst liefde voor iedereen, haat voor niemand veel deelnemers aan de manifestatie droegen een witte ballon bij zich. Die ballonnen werden aan het eind van de bijeenkomst losgelaten. De beveiliging bij concerten in Nederland is sinds afgelopen weekend verscherpt. Aanleiding is de aanslag tijdens het concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal in Parijs. Organisator Mojo Concerts zegt dat de beveiliging is opgeschroefd, onder meer bij concerten in de Ziggo Dome, de Heineken Music Hall en Carré in Amsterdam, in het Klokgebouw in Eindhoven en in Ahoy Rotterdam. Welke maatregelen zijn genomen wil Mojo uit oogpunt van veiligheid niet zeggen. Ook poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht gaat concerten beter beveiligen. Afgelopen weekend zegde een aantal bands zijn concerten in Europa af vanwege de aanslagen in Parijs. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat een extra onderzoek doen naar de keel-, neus- en oorafdeling van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Minister Schippers schrijft aan de Tweede Kamer dat een uitzending van Zembla daar de aanleiding voor is. Daarin werd gemeld dat het ziekenhuis twee dodelijke incidenten zou hebben verzwegen. In aanloop naar de uitzending werden die incidenten alsnog gemeld aan de inspectie. En die stelde daarop een onderzoek in. Schipper schrijft dat de IGZ na het zien van Zembla ook een onderzoek heeft ingesteld... naar het ten onrechte afgeven van een verklaring van een natuurlijke dood. Dat zou zijn gebeurd nadat bij een operatie per ongeluk een halsslagader was doorgesneden. Het weer vanavond vanuit het westen opnieuw regen. Morgenochtend regent het nog altijd. Morgenmiddag is het tijdelijk wat droger. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Morgenavond aan de kust mogelijk even storm. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Film, muziek en meer zou ik bijna zeggen. Samengesteld en gepresenteerd door Auko Beuving. Ja, de twee films in het eerste uur zijn onder andere Chicago en Badlands. En natuurlijk westernmuziek. muziek. tijd voor filmmuziek. Ja, en er zijn zoveel soorten mooie filmmuziek natuurlijk. Ja, de eerste paar is altijd wat... Eh, de hit van de maand, daar beginnen we mee natuurlijk. En dat is eh, in november Florence and the Machine, The Bread of Life. En dat komt allemaal uit de film Snow White and the Huntsman. Komt ze, Florence and the Machine. Florence and the Machine. Binnenkort in Nederland, 10 december. Als het allemaal doorgaat in deze tijd van uh, narigheid in Parijs met eh, concerten... is het altijd maar de vraag of de band zich niet eh, teruggetrokken heeft. Dat weet ik eigenlijk niet van Florence and the Machine. Ik weet wel dat het Psychodoom aangegeven heeft controles te verscherpen. klonk toch een beetje klassiek. Dan vind ik dat ik er wel eens iets klassieks achteraan kan draaien. En dat is uit de reclame van TUI, het reisbureau... Mooi nummer, de Piano Guys. Misschien heb je het wel eens gezien. YouTube staan heel veel filmpjes van de Piano Guys. Dit is muziek onder een Chewy reclame Beethoven's Five Secrets. piano guys, eh, cello en een piano. En er zit natuurlijk van alles achter gepropt. Heel veel filmpjes op YouTube van deze twee. Eh, zeker de moeite waard. Ik zag laatst ook nog dat ze een kerstcd hadden met aparte kerstmuziek. Die cello en de piano. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar hou je van deze muziek, dan moet je zeker twee uur naar CFM Cinema luisteren.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 Dus je hoort hem heel veel. Komt misschien ook wel in de top 40 terecht of zo. zijn we toe aan een andere film. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Chicago. De musical. En daar ga ik een stukje uit laten horen. En dat is het nummer van Catharina Zeta Jones. five, six, seven, eight. As I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. Hawkins down and all that jazz. Start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. And all that. Chicago, een Amerikaanse musicalfilm uit 2002. De film is gebaseerd op de gelijknamige musical... en won zes Oscars en uit de dertien nominaties die ze toen de tijd hadden. Hoofdrollen Renee Zellweger, Katrina Zeta-Jones... Eh, Richard Gere, Queen Latifah en John C. Riley. Eh, ja, eh, wat een mooi verhaal daarvan is... toen uh, Zellweger... Katrina Zeta-Jones het nummer All That Yes zag oefenen. Daar stok ze wel een beetje van, want ja, zelf had ze eigenlijk nog geen noot gezongen, kende de hele musical niet. En eh, eigenlijk is dus hard werken als eh, filmster. Want in de tijd van zes weken moest het allemaal ingestudeerd worden. Nou had die Catharina uh, Zeta-Jones wel een voorsprong, want die had wat vaker gezongen. Dus al met al spannend om zes weken... Zelfs Richard Keer moest de tapdansen oefenen. En dat is ook aardig gelukt, dacht ik, als je de film ziet. Ik doe er nog een paar uit. Want het is best wel eens leuk om een keer uit de musicalfilm iets te draaien. En dan een van mijn favorieten, Queen La Vita. When you're good to mama. And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderer's Row, matron Mama Morton. Ask any of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother head. I love them all, and all of them love me. Because the system works, the system called reciprocity. one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama gravy. Pepper my ragout. Spice it up for mama. She'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up, my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number to? When you're good to mama. Ja, Queen Lafita. Eh, ik zei net dat er iets een keer zes weken geoefend had. Ik, ik zie er net, even de achtergrond te lezen. Het was geen eh, zes weken, maar drie maanden. Dus het was nog veel heftiger. Dat tapdansen in drie maanden kon hij een aardig dansje maken. Eh, ik doe er nog één uit deze musicalfilm. Love is a Crime, Anastasia. down, but you can't take my love. Maar in een andere film, de film Badlands, wordt eh, juist gezongen Love is Strange. Nou, laten we daar maar eens naar luisteren dan. Uh, en bekend duo Mickey en Sylvia. Love is Strange uit film Badlands. heel veel uitvoeringen. Maar dit was eigenlijk de oorspronkelijke uitvoering. Eh, eh, eh, Mickey Baker en Sylvia van der Pol. later Sylvia Robinson. En dit nummertje dat, was een grote hit. Top 20 hit. En ik geloof dat ze in 1956 dus een, een miljoen kopieën zijn ervan gedraaid. En ja, Eigenlijk is hier een andere uitvoering bekender. Maar wel leuk om uh, eens te horen. Uit de film Badlands. En Badlands is een film uit 1973. Het verhaal de 25-jarige Kit Carruthers en zijn 10 jaar jongere vriendin Holly Sargus zijn op de vlucht. Aangezien ze Holly's vader, die hun relatie maar niks vond, hebben vermoord. Op hun weg naar de Badlands van Montana laat ze een spoor van moorden achter. Nou, dat klinkt allemaal niet zo positief. En als je dan kijkt welke muziek in de film zit, onder andere deze Nat King Cole... A blossom fell from off a tree. It settles softly on the lips you turn to me. The gypsies say, and I know why. A falling blossom only touches lips that lie. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me. You said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died. The night the blossom fell and touch two lips that lied. blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me, you said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended for true love died the night a blossom fell and touched two lips that lied. Ja, romantische klanken van Nat King Cole. Uh, de eerste negen nummers op deze soundtrack die zijn geschreven door George Tipton. En ehm, eh, die, hebben, die hebben gewoon een nummer. Die hebben geen naam, die hebben gewoon een nummer. nummertje 1 van Badlands laat ik nu horen. George eh, Tipton. Wel geïnspireerd muziek van Karel Orff natuurlijk. Eh, waar ik nou gewoon zin in heb, is dat nummer van uh, Bruce Springsteen, Badlands, te draaien. Heeft helemaal niets met de film te maken. Maar ik vind het gewoon een mooi lied. Badlands, Bruce Springsteen. Aardig tempo ook. natuurlijk eh, Bruce Springsteen van de CD Darkness of the Edge of Town. Een CD 1978. Eh, ja, het had niks met de film te maken, maar ik vond het gewoon leuk om dat weer te laten horen. Vrolijk nummertje tussendoor. Eh, ik zie dat het kwart voor tien is, dus dan is het de hoogste tijd voor westernmuziek. En deze keer hebben we iets opgedoken weer uit de krochten van de Spaghetti Western. Drop Dead. Hey amico, Drop Dead. Componist Carlo Savini. There will come a man whose eyes are cold, and they who know of his coming will try to run for cover, but they'll be found. down. And no one will escape his evil wrath. them down. And no one will escape his evil wrath. Ja, je luistert naar eh, de soundtrack eh, Hey Amigo Drop Dead, gecomponeerd door eh, Carlo Savina. En daar draaien we er gewoon een paar uit. Het is vergelijkbaar met Ennio Morricone natuurlijk, alleen deze manier is niet zo heel bekend geworden. 70, dus al een poosje geleden. Eh, ik zie dat ik nog maar een paar minuten heb, dus ik draai gewoon nog eh, door uit deze soundtrack. Hey, eh, hey amigo, drop dead. Carlo Savani. Savina, sorry. naar het eerste uur van uh, eh, CFM Cinema. Eh, en dit was natuurlijk de geweldige muziek uit Spaghetti Western. Eh, hey amigo, drop dead. Carlo Safina. mooie muziek. en ik hoop dat je twee uur er ook weer bij bent. Met onder andere Goodwill Hunting, Spectre, Boot, Dinner for Smugs, The End of the Tour, Country, The Gunman.